van 10 uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De extra controles rond Schiphol gaan ook morgen de hele dag door. Schiphol zegt dat de luchthaven morgen gewoon bereikbaar is... maar waarschuwt wel voor langere wachttijden. De Marsocé controleert al sinds vanochtend het verkeer... dat onderweg is naar het vliegveld vanwege een mogelijke terreurdreiging. Dat leidde tot lange files, maar in de loop van de middag loste die weer op. Naast de controles zijn er ook onzichtbare maatregelen genomen. De Marsocé wil niet zeggen op basis van welke informatie... de controles zijn verscherpt. Die informatie over een mogelijke dreiging kwam gisteren binnen... waarna in overleg met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding werd besloten om maatregelen te nemen. Een 17-jarige Nederlandse parachutist is zwaar gewond geraakt bij een foute landing in het Belgische Ledegem ten westen van Kortrijk. Hij is tegen een betonnen muur op een boerderij gebotst en ligt in kritieke toestand in een ziekenhuis, melden Vlaamse media. De oorzaak van het ongeluk is onduidelijk, er hebben zich nog geen getuigen gemeld. De jongen had moeten landen op het nabijgelegen vliegveld van Moorselen. Het is al het derde ongeval in korte tijd met een parachutist in de buurt van het vliegveld. De politie heeft twee mensen opgepakt die zijn ingereden op een politiewagen. De man reed gistermiddag in Lelystad met hoge snelheid in op de politieauto. Vier agenten raakten gewond bij dat incident. Volgens de politie verzetten de twee zich tegen hun aanhouding. Mogelijk zijn ook daarbij agenten gewond geraakt. Waarom de twee inreden op de politieauto is nog onduidelijk. Alle 16 inzittenden van de hete luchtballon die is neergestort in de Amerikaanse staat Texas zijn om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde vanmorgen bij de plaats Lockhart, zo'n 50 kilometer ten zuiden van de stad Austin. De ballon was tegen een hoogspanningsmast gevlogen en stortte daarna neer in een weiland. Het weer, minder buien, vanuit het westen opklaringen. Vanavond koelt het af naar ongeveer 12 graden.